Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Duitse bondskans EU-leiders vandaag op de EU-top in Brussel... een akkoord bereiken over de meerjarenbegroting. Ze zei vannacht dat er waarschijnlijk een tweede top nodig is. De standpunten liggen volgens haar nog veel te ver uiteen. De eerste dag van de top leverde weinig concreets op. De vergadering begon gisteravond pas om 11 uur... en was binnen anderhalf uur afgelopen... Voorafgaand daaraan overlegde de president Van Rompuy met de EU-lidstaten afzonderlijk. De leiders kregen van hem een nieuw begrotingsvoorstel. Volgens journalisten in Brussel is er niets veranderd in het plan om in de uitgaven van 1000 miljard euro 80 miljard snoeien. De beveiliging van het elektronisch betalen laat nog steeds te wensen over, blijkt uit onderzoek van het VARA-tv-programma Zemla. Om het betalen veiliger te maken werd begin dit jaar het nieuwe pinnen ingevoerd. Maar omdat de magneetstrip niet van de pas is verwijderd... kunnen skimmers nog steeds informatie aflezen of kopiëren. Criminelen hebben het vooral gemunt op onbemande tankstations... waar de pinpas nog volledig in de automaat moet worden gestoken. In de Goede Doelen Top 50 van Dagblad Trouw... staat Stichting Kinderpostzegels op de eerste plaats. Trouw keek naar de structuur van organisaties Bijvoorbeeld of ze transparant zijn en samenwerken met andere organisaties. Ook wordt gekeken of het toezicht goed is geregeld en of ze experts betrekken bij hun werk. In de top van de lijst staan veel relatief onbekende goede doelen. Zo staat op 2 Burung Manjar. Die organisatie geeft steun aan nierpatiënten in Indonesië. Op drie staat Projecten Zuid-Afrika, dat sponsorouders werft voor scholieren en studenten. Het weer, vanochtend bewolkt en regenachtig. Vanmiddag in het westen van het land langzaam wat droger. Het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen veel bewolking en wat regen. voor dan opnieuw een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 2 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort voor Rotterdam-Charloes 2 kilometer na een ongeluk.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 Ik heb hem eindelijk gezien in Intouchable. Eh, Intouchable is een Franse film die al heel lang op mijn verlanglijstje stond. Het betreft een verhaal over een... een hele rijke man die een, eigenlijk een uh, straatschoffie aanneemt om, om hem te helpen. Het is een waar gebeurd verhaal. En eh, eh, het nummer van Nina Simone wordt daarin eh, ge, in gebruikt. vandaag ehm, nou, vrij regenachtig. Um, bewolkt, zeker in de ochtend. Dus ja, dus warm aankleden en op regen kleden eigenlijk. Ehm, we hebben vandaag, ja, nou ja, Nina Simone die zingde, zong dus eigenlijk ook Feeling Good. En dat gaat eigenlijk een beetje, daar wil ik ook nog heel eventjes op inhaken eigenlijk. Ehm, ik heb momenteel uh, bronchitis al een paar weken, dus <laughs> ik kan niet heel erg veel praten. Ik ben een beetje kortademig. Ehm, vandaag eh, in, de, in het dorp te doen. Eh, er is een rommelmarkt in het gebouw De Krocht. En er zal een concert zijn in de kerk. En natuurlijk, inhakend op het, op het villetje op de achtergrond... de intocht van Sinterklaas om 12 uur bij het Juttersmuseum. we gaan snel verder met Duke Ellington. Of all the things I found in life, no moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly, if we fly. If we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird to show me that you can't run away from love. Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try, if I try, if I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way. tear me down until I break. Yes, show me what the real is. Guaranteed to seal my fate. James Sanders ehm, op het Chicago Jazz Festival. En daarvoor eh, kon u ook nog eh, luisteren naar Jazz Little Bird van, eh, samen met José James. We gaan verder met Stacy Kent, C'est Petit Rien. rien, c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser. Ça à tout, ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I. So there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I teach the birds such lovely words and make them sing for you. painted gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in Give Ja, dat was Melody Cadeau. U had haar waarschijnlijk wel herkend met If the Stars Were Mine, een van mijn toch wel favorieten. Eh, daarvoor hoorde u uh, eh, Toets Tielemans met Blue Uh, ja, het is een beetje lastig om Sinterklaasliedjes te gaan draaien, maar het is toch een beetje, het is wel een leuke filler. Ehm, we gaan verder met Bill Evans en A Time for Love. zijn we weer. Ehm, dit was natuurlijk eh, Clifford Brown met het nummer eh, The Beginning and the End. Eh, ik moet daarbij eventjes bij zeggen, ik had heel vroeger, zat ik altijd op bepaalde chatkanalen. dat is zo'n spelletjes en zo. En om de tijd te doden gingen we altijd een soort van woordspelletje spelen. zo ook, daar doet me deze titel aan denken. Ehm, er was ooit een, een raadseltje wat men opgaf. Um, the beginning of eternity, the end of space and time... the beginning of every end and the end of every place. En dan moest je gaan raden wat het dan, wat het dan zou zijn. Dus heel veel mensen die komen dan met de Big Bang en weet ik veel wat allemaal. Maar eh, als je het heel taalkundig eh, gaat bekijken, dan was het gewoon de letter E. Dus eh, elk woord ehm, van, waarop gewezen werd eigenlijk begon of eindigde met een E. Um, nou, Clifford Brown dus dat heb ik eh, eigenlijk, ben ik daarachter gekomen via onze website cfmjazz.nl. Eh, ik zag dat mijn collega twee weken geleden eh, er een, speciale, een special over had gemaakt. En zodoende wil ik daar nog eventjes op terugkomen. Ehm, we gaan verder met Lou Rolls. I'm gonna move way out on the outskirts of town. I'm gonna move way out on the outskirts of town. don't want nobody who's always hanging around. I'm gonna tell you, baby, we're gonna move away from here. I don't want no ice man. I'm gonna of town. Now I don't want nobody who's always hanging around. boy and keep him away when we move way out on the outskirts of town. funny, honey, as funny as can be. But if we have any children, I want them all to look just like me when we move, move, move, move, way out on the outskirts of town.